Van 7 uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Colorado heeft de republikein Ted Cruz... alle 34 gedelegeerden achter zich gekregen bij de voorverkiezingen. Cruz loopt daardoor in op zijn belangrijkste rivaal Donald Trump. Bij de Democraten won Bernie Sanders de voorverkiezing in de staat Wyoming. Zijn tegenstander Hillary Clinton staat nog altijd ruim voor in de strijd om de nominatie. De Britse premier Cameron heeft zijn belastingaangiften en andere financiële documenten van de afgelopen zes jaar vrijgegeven. Hij wil daarmee onduidelijkheid over zijn financiën wegnemen. Uit de Panama Papers bleek dat de Britse premier toch aandelen had gehad in een brievenbusfirma die was opgezet door zijn vader. Hij verkocht die aandelen in 2010. Cameron zegt dat hij daar gewoon belasting over heeft betaald. In het zuiden van India zijn zeker 84 mensen omgekomen bij een brand in een tempel. Die is veroorzaakt door vuurwerk. Meer dan 150 mensen raakten gewond. Het was druk in de tempel in de stad Paravur vanwege een religieus festival. Toen het vuurwerk werd afgestoken vatte de vuurwerkopslagplaats die bij de tempel hoorde vlam. Het Filipijnse leger heeft bij gevechten met de islamitische terreurorganisatie Abu Sayyaf zware verliezen geleden. Volgens een woordvoerder zijn er 18 militairen om het leven gekomen en vijf extremisten. Daarnaast zijn er tientallen gewonden aan beide kanten. De confrontatie was in de provincie Basilan. De islamitische terreurgroep wil daar een eigen staat op richten. Bij de haven van Lauwersoog in Groningen is een man verdronken. Het is niet duidelijk hoe hij in het water is terechtgekomen. De man werd na een half uur gevonden door reddingswerkers en de brandweer, maar dat bleek te laat. Wie het slachtoffer is, heeft de politie niet bekendgemaakt. Mogelijk werkte hij op een vissersboot. Het weer bewolkt en soms valt er wat regen. Bij opklaringen kan een misbank ontstaan. Rond de middag wordt het een graad of 10 in het noorden... tot zo'n 15 graden in het zuidoosten. Morgen zonnige periode. In het zuiden wordt het mogelijk een graad of 19.